Van der Steur noemt een lezing van Maat over MH17-ramp ongepast en onsmakelijk. Later bood de minister tegen het advies in zijn excuses aan. In het Kamerdebat over de zaak ligt hij zwaar onder vuur. Oppositiepartijen beschuldigen hem ervan dat hij een onderzoeksrapport over de zaak Maat... die persoonlijk niet uitkwam, heeft achtergehouden. Oostenrijk gaat een maximum stellen aan het aantal vluchtelingen. Het land wil er dit jaar hooguit 37.500 toelaten. Tot de zomer van 2019 mogen het er niet meer zijn dan ruim 127.000. Het staat in een voorstel van de regering in Wenen. De meeste vluchtelingen willen niet in Oostenrijk blijven, maar doorreizen naar Duitsland. Doorreizen blijft mogelijk, zegt de regering. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie heeft plannen voor een aparte top over de vluchtelingencrisis. Er is nog geen datum. Juncker is bang dat er op de reguliere EU-top in februari te weinig tijd is. In september en november waren er ook aparte vergaderingen over vluchtelingen. Minister Schultz vertrouwt op het oordeel van de Belgische inspectie over de veiligheid van de kerncentrale in Doel. Dat zei ze na een gezamenlijke inspectie door Belgische en Nederlandse deskundigen. Die moeten nog rapporteren. Schultz was bij die inspectie aanwezig, net als haar Belgische collega Jan Bon. Die herhaalde dat de kerncentrale van Doel aan alle veiligheidseisen voldoet. Staatssecretaris Van Dam blijft bij zijn plan om een middel tegen bijen dat door veel tuinders wordt gebruikt te verbieden. Het middel, imidaclopriet, mag alleen worden gebruikt als het niet in het oppervlaktewater terechtkomt. Maar volgens Van Dam wordt die regel door de tuinders ernstig overtreden. Het weer nog afwisselend zon en wolken en in het westen en noorden wat buien. Vanavond op de meeste plekken droog. Morgen is het grijs, op de meeste plaatsen droog. En het wordt min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 8 kilometer.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 Maar wel leuk, wel leuk om te horen, toch? Ja, vind ik wel. Goed, Eefje de Visser dus. En dat is nummer 2. En nee, nee, nee, nee, nee, niet liegen. Nummer 3 in de vinyl 50. We gaan naar nummer 2. En ehm, nummer twee, dat is weer iets heel anders. Dat is een band die heet De Staat. En het nummer heet Pep Talk. clock. You Can take your gloves off. Stop the talk. There's nothing left to fight for. Breathe in the fumes. Drink until the last drop. What's done is done. What's dead is dead. That's right. Don't you get your hopes up. This is it. Just embrace we fucked up. Nothing to win, no. Nothing to strive for. Drop the guns and let yourself go. Pep talk. Pep talk. Pep talk. nothing and there's nothing for all. That's right. Don't you get your hopes up. This is it. Just embrace we fucked up. Nothing to win, no, nothing to strive for. Drop the guns and let yourself go. Pep talk. Pep talk. Pep talk. uit de vinyl 50. De staat. Dat is nou het mooie van die lijst. Hè? Je komt terecht van alles in tegen. Ook nieuwe muziek, oude muziek. Alles gewoon komt door elkaar binnen. Als het maar op vinyl uitkomt. En het gaat gewoon weer op de ouderwetse manier. Zoals in de tijd de Veronica Top 40 ook altijd gebeurde. Platenzaken worden gebeld. En wat zijn jullie verkopen? Nou, oké, dat zijn ze. Oké, nou, dan komt dat in de nieuwe lijst. De staat dus en Pep Talk. Ja, en ik zei het al, eh, vet nummer 1 al twee weken natuurlijk. Maar dat is bijna natuurlijk ook logisch. Vanwege het feit dat de man natuurlijk op 10 januari overleden is. David Bowie. Eh, we kwamen hem al eerder tegen met het album The Next Day. Maar zijn nieuwe album, eh, wat op zijn verjaardag uitkwam... dat staat natuurlijk vet al voor de tweede week op nummer 1. En van dat album ga ik een liedje draaien. Dat heet I Can't Give Everything Away. Hier is Bowie van het album Dark Star. everything van deze week. Even als vorige week. En uh, Eefje de Visser, die we op nummer 3 hoorden, die heeft uh, Adele verdreven. Want Adele staat nu eh, met het album 25 op 4. En is dus uit de top 3 vandaag gekegeld. Of het kan ook door de staat geweest zijn natuurlijk, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, een van die twee heeft Adele overwonnen en meer verkocht. Dus uh, haar draad geknikkerd. Maar Bowie onaantastbaar op één met het album Dark Star. En eh, van dat album hoort u het laatste nummer, het slotnummer. En dat heet I Can't Give, Give Everything Away. David Bowie van zijn nieuwe album dus. Eh, van zijn laatste, ook tevens laatste album. 25 heeft hij er gemaakt. In zijn lange carrière die begon in 1968, zo ongeveer. Met, eh, nee, eerder al, omdat hij vroeger dus al een bandje had met eh, David Jones en de King Bees. Ja, daar zat hij in als saxofonist. En zijn allereerste echte eigen hitje, dat was Love You Till Tuesday. Vorige week gedraaid voor u. We gaan eh, door met onze classic albums. Want we hebben er nog aardig wat van te draaien. Wat heel wat mooie Eagles muziek. En vandaag dus de Eagles, omdat eh, Glenn, eh, ja, Glenn Fry uh, helaas ook weer overleden is. En dat gaat alweer erg hard dit jaar. Uh, behalve dat hij overleden is, ook de, de, een van de trompetisten van de band Tower of Power is gaan hemelen. En ook nog eens een keer de drummer van de vroegere band... die een beetje protégé waren van David Bowie... Mot de Hoepel. ik weet even zijn naam niet. Maar ook die is niet meer onder ons. Het gaat weer ontzettend hard. We gaan door met The Eagles van het album uh, Desperado. Ja, dat is nog een beetje herrie van het vorige nummer of zo. <laughs> er zou nu iets, eh, iets gevoeligers moeten komen, denk ik zo. Maar misschien komt het nog, je werd het Dit is eh, nog steeds out of control. Nou, dat is wel te horen, ja. Een beetje out of control is. Weet ik veel. Goed, maar ik zei het al van dat album eh, Desperado, het tweede album van de Eagles, gaan we nu een wat rustiger nummer draaien <laughs> dan deze bergherrie die u net hoorde. It's another Tequila Sunrise. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. It's another tequila. van de, eh, het album Desperado uit 1973. nummer dat heet Another Tequila Sunrise van de Eagles. Door met eh, het album Hotel California. En daarvan eh, nog een nummer van kant 1. En dat heet Wasted Time. thought you'd be alone I could have done so many things, baby. If I could only stop my mind from wondering van het album Hotel California. Het laatste nummer van eh, kant 1. En dat nummer dat heette Wasted Time. Eh, tot 4 eh, uur is het Eagles. Want we hebben al een nieuwe binnenkomers uit Vinyl 50 gehad. althans wat de redactie interessant genoeg vond. Dat hebben we gehad. En de top 3 hebben we gehad. En dus tot 4 uur alleen doen we gewoon alleen maar Eagles. en dit dan natuurlijk in verband met het overlijden van Glenn Frey. En dat betekent weer dat wederom een eh, grote popheld eh, ons is ontvallen. En het gaat maar hard de laatste tijd. Maar ja, het, het schijnt zo te zijn hoe ouder je wordt. Des te meer van dat soort mensen je gaan, eh, gaan ontvallen.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 your feet thema. Eh, American eh, Outlaws of zo. Eh, criminals, Thieves, weet ik het allemaal. nou, dan past zo'n Desperado er natuurlijk wel in. En alle titels die op dit album staan... dat hebben daar wel iets mee te maken met een outlaw of een... figuur die in ieder geval aan de zelfkant van de maatschappij leeft. Ehm, Hotel California was daarentegen een heel ander album. Dat ging dus veel meer over die American Dream. En uh, Californië stond in dit geval synoniem voor uh, Amerika, de hele Verenigde Staten. Uh, prachtig, het zou de ideaal moeten zijn. Het is te prachtig. je kunt er... Ehm, ja, je kunt wel uitchecken en zo, maar je kunt er nooit vandaan. Je kunt nooit vertrekken. Maar dat, dat is een van de zinsneden die voorkomt in het nummer Hotel Californië. Wat we vorige uur al gehoord hebben. En we gaan nu door met een ander nummer van Hotel Californië. Want dus hebben we, ik zeg het u al, waar de twee Ehm, albums. En eh, twee andere opmerkelijke verschillen eh, daarin. Eh, het album Desperado is geproduceerd door Glyn Johns. En Glyn Johns, dat is een, toch wel een bekende naam. Want dat is een meneer die onder andere daarvoor ook met de Stones en met de Beatles gewerkt had. onder andere bij Let It Be was hij zeer behoorlijk betrokken. Het zelfs zo dat hij er nog... Daar heb ik een cd van trouwens. En eh, illegaal natuurlijk. Nou is hartstikke illegaal, dat wel. Maar goed, doet niet toe. Ehm, een, een, mix van het album Let It Be, dat door, die door Glenn Johns gemaakt is. Dus, en dat is toch weer heel afwijkend van wat het later geworden is. Door toen uh, Phil Spector zijn handen eraan vuil maakte. Goed, laten we eens even eh, doorgaan met de Eagles. Want daar gaat het over. Dit album werd geproduceerd door meneer Simsik. Als ik het goed zeg. En van dit album... Ehm, Hotel Californië, Victim of Love. álbum Desperado. Man. Gaat gelijk achter elkaar door. Lekker makkelijk. Daar komt-ie. Certain Kind of Fool was het vorige. En dit is Outlaw Man. bluegrass-achtig eh, tussenstukje. Eh, was dit uh, Outlaw Man van de Eagles. Van het album Desperado. Ehm, ik heb nog een prachtig lang nummer. Dat ga ik eerst draaien voordat ik er straks niet meer naartoe kom. Want ik vind het een van de mooiste nummers van het album Hotel California. Maar het is vrij lang. Dus ik denk, ik gooi die er maar eerst door. En dan kijk ik wel hoe het dan qua tijd allemaal uitkomt. Uh, kunnen we niet zoveel schelen eigenlijk. Het, ik denk dat we het wel gaan redden nummer dat heet The Last Resort. Dat is een prachtig nummer van het album Hotel California. Hier zijn ze nog een keer, de Eagles. She came from Providence hopes and dreams like a refugee. Just as her father came across the sea. missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign Jesus is coming. They brought the white man's burden down, brought the white man's van een album Hotel California. The Last Resort. Ja, dat haardvuurtje moet u maar verliefd nemen. Dat hoort er gewoon bij. De plaat is gewoon grijs gedraaid. Ja, dat, eh, dat mag. Goed, nou, nog tijd voor één liedje van, eh, van het album Desperado. En eh, dat gaat dan niet over vandaag, maar over aanstaande zaterdag. Dat is misschien ook wel leuk. En Saturday Night. Seems like a dream now, it was so Saturday Night. Afkomstig van het album Desperado van Eagles. En we draaiden al deze prachtige Eagles muziek natuurlijk... Eh, naar aanleiding van het overlijden van medeoprichter Glenn Fry. Goed, nou, ehm, ik hoop dat het eh, nu weer even rustig blijft... want het overlijden. ons. Dus we volgende week weer eens een normaal <laughs> kunnen doen. En niet iemand hoeven te herdenken, want we zou er bijna depri van worden. Vinyljaren is volgende week woensdag weer terug om uh, twee uur. Met een classic album en natuurlijk nieuws uit de vinyl 50. Wat mijzelf betreft, nou, eh, ik ga nu eh, weer eens even kijken of Beverwijk nog te bereiken valt. De Nederlandse spoorwegen weet je het beslot van ik nooit. En ik ben er morgen weer. Ja, samen met Dolly. Om 12 uur voor Another Zandvoort Lunch. Nou, morgen dus zou zeggen, fijne woensdagavond. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En eh, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, nou ja, tot morgen.